Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Nederlandse vereniging kritieke akkoord over de woningmarkt. Volgens de NVM brengt het akkoord meer rust op de woningmarkt... en kan het een start zijn om de doorstroming te bevorderen. Ook de bouw reageert positief. Het akkoord schept duidelijkheid en stimuleert de bouw... zegt voorzitter Brinkman van Bouwen Nederland. In het akkoord is onder meer afgesproken dat de BTW voor verbouwingen omlaag gaat... en dat de huren minder stijgen dan gepland. Oppositiepartijen PVV en SP reageren heel kritisch op het akkoord. De PVV vindt dat D66, ChristenUnie en SGP slappe knieën hebben. De SP zegt dat de gelegenheidscoalitie de huursector opblaast. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van een 13-jarige jongen in een logeerhuis van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland. In september vorig jaar deden de ouders van de jongen aangifte van zijn dood. In de Volkskrant staat dat medewerkers van het logeerhuis een kwartier wachten met het bellen van 112 nadat ze de jongen met zijn hoofd in zijn kussen hadden gevonden. De jongen overleed volgens de krant dezelfde dag. De inspectie voor de gezondheidszorg plaatste de instelling vorig jaar juli al onder toezicht. Volgens de inspectie zijn er sinds 2007 zes verdachte sterfgevallen gemeld. Paus Benedictus is vanochtend door duizenden mensen met luid applaus ontvangen in de grote ontvangsthal van het Vaticaan. Het is het eerste publieke optreden sinds een bekendmaking dat hij aftreedt. De paus herhaalde dat hij de kracht niet heeft om door te gaan. Vanmiddag gaat de paus voor in een mis in de Sint-Pietersbasiliek. Ook dan worden duizenden mensen verwacht. Het weer, het is droog en af en toe laat de zon zich zien. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen vanuit het westen dooi met sneeuw en ijzel. Na morgen wordt het warmer, maar de kans op nachtvorst blijft. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd.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 Dat heeft me eigenlijk op de been gehouden. Dat heeft gezorgd dat ik nooit de hoop verloor. Ik was met iemand aan het praten, een voorbeeld, ik geef een voorbeeld. Ik was met iemand aan het praten en die man die zegt, wat heb je allemaal? Wat is er allemaal? Ik leg het allemaal uit, ik zeg het hem. Mijn moeder is ziek, ik ben depressief geworden, ik ben gescheiden. Hij luistert naar me en zegt, dat was het. Ik zeg, nou, ik vind het nogal wat. Hij zegt, laatste vriend, ik ben ook gescheiden. Ja, ik was 25 jaar getrouwd met die trut, die is met mijn beste vrienden vandoor. Ja, ja, ik heb drie kinderen. Ik mag ze niet meer zien van die trut. Ik heb een straatverbod gekregen. Ik ben net ontslagen. Ja, ik heb een ton, vier ton schuld in twee verschillende landen. Ja, mijn moeder is ziek, overleden aan die ziekte. Mijn vader is ziek, overleden aan die ziekte. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dat is pas erg allemaal. Gek hè? Ik voelde me even opgelucht. Ik dacht, oh gelukkig heb ik dat allemaal niet. Ik dacht, hé, hey, wacht even, daar ik een beroep van maken. Die man die zorgde ervoor dat ik me even goed voelde. Terwijl, er verandert niks aan mijn situatie. Maar heel even dacht ik, oh gelukkig. Ik ga het doen. Ik ga gewoon in een ziekenhuisbed naast iemand liggen en ik ga vragen... Meneer, wat heeft u eigenlijk? Wat heb ik, vroeg hij. Kijk dat, mijn arm is verbrijzeld, je gek. Ik lig hier al drie weken en dan moet ik nog drie maanden revalideren. Ze hebben twee pennen erin gedaan en een plot. Een ijzeren plot. Ja, ik probeer televisie te kijken. Nou, ik kan niks zien, die kleine letters. Ik zeg, zuster, mag ik andere tv? Zegt zo zo. Ik zeg, kan die letters niet lezen, trut. Ze zei, dan moet je bijbetalen. Ik zei, waar staat dat? In de polis. Wij die polis erop nahouden, moet je bijbetalen. Nou, slapen gaat niet, maar ik kan hem niet zo draaien. Ik kan niet zo draaien, hoor. Ik krijg doorlichtplekken, dat is ook niet fijn. Die man aan de overkant snurkt, echt een boomzaag is er niks bij. Het eten is niet tevreden in het ziekenhuis. Ik krijg zoutloos. Ik zei, hallo, zoutloos. Ik heb het niet aan mijn darm, ik heb het aan mijn arm. en jij, Jochie, wat heb jij? Ik zeg, ik? Ja, u ziet het niet, maar morgen worden mijn armen geamputeerd. Alle twee. Oh, dat is pas erg. Oh, dat is veel erg. Ja, dat is erg. Oh, dat is erg. Zie, ik geef hem even een goed gevoel. Kleine moeite toch, of niet? Ander voorbeeld, politiebusje, politiebusje. Onderweg naar de gevangenis. Hé, hey, kameraad, van Wakka, wat heb je gedaan? Ik heb niks gedaan, ik was schuldig, ik zweer het je. Je hebt wel iets gedaan? Nee, die agent zegt, meneer, we hebben beelden van u. Ik zeg, laat maar kijken dan. Ik zeg, dat zijn zwart-wit beelden, dat kan iedereen zijn. Leun niet. Ja, die man leek op me. Hij zegt, nee, u heeft twee keer geschoten. Ik zeg, joh, leuk, ik heb één keer geschoten. ja, de andere keer in per gelukkig het pistool viel. Twee jaar heb ik gekregen voor die nonsense. Niet normaal, man. Wat heb jij gedaan? Dus ik? Ja, ik niks. Ik word gewoon verward met iemand anders. Elf jaar. En TBS. Oeh, zang, dat is erg, dat is erg, dat is erg. <laughs> Zo gaat het overal, echt waar. Elke rang, elke stand. Ook in Zuid-Afrika. Dat is het laatste wat ik stel. <laughs> ik moet het zeggen. Iemand vroeg mij, wat is de mooiste tijd van je leven, Najib? Dat is nu mijn kind, absoluut. No doubt about it. Maar daarvoor het WK in Zuid-Afrika. Ik mocht daar vier dagen heen, één keer optreden en een wedstrijd zien. En dan moest ik weer terug. En, eh, en er waren geen kaarten, er was geen hotel, weet je wel. Maar als ik daarheen kwam, werd het allemaal geregeld. Ik denk, doen naar Jeep. Dus ik ben daar, ik moest daar voor de KNVB optreden. Voor de sponsoren van de KNVB. Zeg maar de bobo's, de... Nou, ik dit niet te veel doen, want dan mag niet komen <laughs> volgende keer. Maar er waren echt mensen die zeiden... Hé, eh, ga gaar doe even bruik. Interesseerde ze helemaal niet wat ik deed. Maar oké, maakt niet uit. En <laughs> ik ging daarheen puur om de wedstrijd te zien. En ze hadden twee keer gewonnen, het Nederlands elftal. Ze waren goede stemming. De derde dag word ik gebeld. Net dat ik moest inchecken, of ik, tenminste ik moest een ticket halen om weer terug te gaan. Jongens van het Nederlands elftal, die hadden gehoord dat ik er was. Jeep, kom hier naartoe. Ik zeg, waar? In het hotel in Johannesburg. Ik zeg, wat doen? Voor ons optreden, man. Ik zeg, ja, tuurlijk. Stuur ze een privéjet. Want ik zat aan de andere kant van Zuid-Afrika. Ben ik daar gekomen, opgetreden. Nou, het was een feest, jongen. Alleen voor het Nederlands elftal, hè? optreden. Alleen voor de jongens. Die zaten daar in een korte broek allemaal naar mij te kijken. Nou, ik heb gelachen. Toen zeiden ze, wat wil je ervoor hebben? Ik zei, man, ik hoef helemaal niks. Ik zei, nou, wacht even. Ik zeg, ik heb geen kaartjes, ik heb geen ticket, ik heb geen hotel. Ik moet morgen terug. Ik zeg, ik blijf net zolang tot jullie blijven. Zo gezegd, zo gedaan. En waar verbleef ik? Bij hun in het hotel. Dat mocht ik van de KVB niet vertellen, want die vrouwen van hun, die vriendinnen, werden boos. Maar die mochten maar één keer in de week langskomen. De jeep liep in en uit, ik liep daar gewoon, <laughs> serieus. En tegenover, ik sliep tegenover de kamer van Van Persie. Ik klopte aan, hij doet open. Ik zeg, Robin! Is het een jeep? Ik zeg, je bent nog tandpasta. Ja, ja, pak maar. Hoe leuk is dat om te vertellen later aan je kind? Papa zat er niet bij, papa was erbij. En dan was ik aan het kaarten met de jongens ze gingen gewoon kaarten pokeren. Nou, ik kan dat niet. Ik verstopte al die kaarten hier in mijn dingen. En Dirk Kuyt had het door. Ze speelt vals. Ik zeg, echt niet. En toen viel al die kaarten <laughs> Wesley. Ik heb gelachen met Wesley. Wesley Snijder. Die zegt, een nou, jeep, kun jij een geheim bewaren? Ik zeg, tuurlijk. <laughs> Dit knippen we ook eruit. Hij zegt... <laughs> Hij zegt, luister, ik ben in Utrecht opgegroeid, hè, tussen de Marokkanen. Ik zeg, ja, dat weet ik. Dus ik heb ook Marokkaans bloed. Ik zeg, ja? Ja, op de voorbumper van mijn auto. Humor, ik hou daarvan. Harde humor. Ja, ik kan het tegen, ik vind het leuk. Ik pak hem ook altijd terug. Wesley pak altijd terug. Hij was laatst jaren had ik een plant gegeven. Ik zei, wat is dit? zei, is een klimop. <laughs> Hij zegt, gierige Marokkaan dat je er bent. Kom je alleen aan met een plantje? Ik zei, oh, nee, ik heb ook nog een nieuwe cd van Jan Smit. Schijnt ook heel goed te zijn. <laughs> humor. Keiharde humor. Maar daar gaat het verhaal niet om. Het verhaal gaat uiteindelijk over Klaas-Jan Huntelaar. Weet je wel, van Klaas-Jan Huntelaar, shalalalala. Anders onthoud ik nooit die naam van die jongens. En, eh, en die werd er afgehaald door Bert van Marwijk. Weet je wel, van Bert van Marwijk, la. Ja, anders onthoud ik die naam. Die moest wisselen. En hij komt aan de kant en hij zegt tegen, tegen, tegen, eh, tegen Ryan Babel. Van Ryan Babel. <laughs> hij zegt, is dat niet normaal? Volgens mij heb ik maar negen minuten gespeeld op het hele toernooi. Vind ik niet normaal. Vier jaar lang getraind, de hele wereld kijkt, mag maar negen minuten spelen. Vind ik niet leuk. En Ryan Babel zegt, hé hey, luister, ik heb ook vier jaar lang getraind voor dit toernooi. De hele wereld keek, maar heeft mij niet gezien, hè, want ik heb nou helemaal niet gespeeld op dit toernooi. Oh, dat is erg. Oh, dat is veel erger. Heb je niet gespeeld? Oh, dat is erg. Oh nee, dat is veel erger. Zie je, kan altijd erger. Hey girl, I'm waiting on you. hitting on ya Come on and let me sneak you out And have a celebration A celebration The music up, the windows down Yeah, we'll be doing what we do Just pretending that we're cool And we know it's Eh, de Dave Clark 5 overleden is. En de Dave Clark 5 was een hele beroemde band ehm, in de jaren 60. Ehm, was het de drummer? Nee, het was de bassist, want Dave Clark was zelf drummer. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hoe heette die drummer, Albert-Jan? Weet je dat nog? Eh, moet ik even zoeken weer, hoor. Oh, dan moet je even zoeken. Nou, oké. Eh, dat is goed. Zoek jij even rustig. Doen we. Draaien wij een plaatje van ze. zijn that was een van de grote Glad All Over. En we draaiden het even omdat de bassist van deze band eh, overleden is. Hoe heet hij ook weer? Nou, hij staat niet meer op mijn nu-appje. Want Ach. er is weer ander nieuws voor, eh, voor in de plaats gekomen. hij was 71 jaar. Hij was 71 jaar. Hij is aan de, de, ziekte overleden. Aan de ziekte. Ja, dat is een rotziekte. Dat weten we allemaal. Oké, nou, dan doen wij maar even Coldplay. Hè, want dan is hij nu in ieder geval in Paradise. dat ik vroeger nooit een fan van Coldplay was. Hoor. Ik begin steeds meer leuke dingen te ontdekken bij ze. Er is er één van. Voor hem toevallig van de week. Ik dacht dat het een nieuwe was, maar het blijkt al oude te zijn. Nou ja, maak het allemaal uit. Zitten we toch niet mee? Ik niet. Paradise van Coldplay. Ik kan ook niet alles weten natuurlijk. Hè. Maar ik vind dit wel een goede plaat. Coldplay, Paradise. when she was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Maar dat maakt niet uit. Hij blijft eh, wel mooi. Ik hoorde hem van een week voor het eerst. En ehm, ja, ik was nooit zo erg, ik was nooit zo erg in, in Coldplay. Maar eh, ja, de laatste drie nummers... En, en Viva la Vida eigenlijk ook al. Vind ik eigenlijk allemaal toch wel leuke liedjes. Dus vandaar. Um, ehm, we het even op en draaien we het gewoon. Zo zijn we in dit programma. En dat is Haarlemse Sandra. Fantastisch. Venus. Was burning like dit bewerkt heeft zo, maar ze zal, het zeker, ze zal het niet zelf gedaan hebben, neem ik aan. Maar ik vind het geweldig. Dit is echt, het is nog mooier dan het origineel. En dat gebeurt niet vaak dat een cover beter is dan het origineel. En dat vind ik in dit geval dus gewoon wel. Sandra van Nieuwlaat, ze komt uit Haarlem. Of ze komt er niet vandaan, maar ze woont er in ieder geval wel. En ehm, het nummer, dat heet dus eh, Venus. Ik heb trouwens nog een andere aankondiging, dames en heren. En als u morgenavond om tien voor zeven even niks te doen hebt... Dus je morgenavond om tien voor zeven, dus even niks te doen. morgen donderdag, Valentijnsdag, donderdagavond, dus om tien voor zeven. Moeten we even Nederland 2 aanzetten, Man bij het Hond. Want dan ziet u Angela en, en mij. Ja, ik kom, wij komen morgen in Man bij het Hond. Ja, <laughs> ze hebben anderhalf uur gefilmd bij ons thuis. Blijft vijf, vier minuten van over geloof ik. Maar oké, maakt niet uit. Eh, in ieder geval, morgenavond tien voor zeven. Man bij het hond in het onderdeel van kwakkel tot chabernal Daar eh, zitten Angela en ik dus in. Dus u kunt morgenavond kijken naar... Eh, Man Battelt. 10 voor 7. Helemaal leuk, vind ik persoonlijk. Ja, toch? Ja. put your flat feet on. origineel is van Wilson Pickett natuurlijk. Eh, of tenminste, die heeft het niet zelf geschreven. Maar dat was de eerste uitvoering van. Toen kwamen de commitments, die kwamen ermee. En eh, deze versie stond daarvan, eh, is daarvan afgeleid. Uh, prachtig arrangement gemaakt. Dane and the Dukes of Soul. En het nummer dat heette Mustang Sally. Overigens, alle fracties, fracties stemmen in met het woonakkoord dat bereikt is eh, dus dat is er doorgeramd. Verder het conclaaf voor een nieuwe paus. Dat begint in half maart. Dus dan weet je dat vast. Ik heb hem ook kandidaat gesteld. Of het lukt weet ik niet. Maar ik heb het wel gedaan. <laughs> Ja, natuurlijk. Ik stel me ook kandidaat. ik ben niet getrouwd. Dus ik kan altijd nog zeggen dat ik in celibaat leef. En, dat, en, eh, al die pastoors hebben besloten ook huishoudsters. Dus dat kan allemaal. Toch? Ja. Eh, meneer Vaatstra, de vader van Marianne die vermoord is in Friesland. Die overweegt een aangifte wegens smaad. De BBC is aangeklaagd voor het misbruik van Jimmy eh, Savile. Daar hebben ze de de muziek er niks mee te maken. Die gozer heeft het gedaan. En uh, de, het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte van de Schipholbrand weer opzet. Nou, bent u weer even op de hoogte van het eh, laatste nieuws volgens nu.nl, oftewel nu.nl. Dat mogen we er wel eens even bij zeggen.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 Baby, baby, baby, you don't know, you don't know. do I know, know your name. You don't know. nummer dat heet You Don't Know. Er is nog eh, een vlammend nieuws, dames en heren. Ik weet nu, is zojuist bekend geworden. Eh, ik weet nu waarom eh, Joop van Nes junior nooit een Opel zal kopen. Ja, zijn jullie niet verbaasd? Hallo, zijn jullie ja, niet verbaasd? zeer verbaasd. Zijn, jullie, Vertel. Niet, zijn jullie niet verbaasd? waar, willen jullie niet weten waarom Joop van Nes junior nooit een Opel zal kopen? Nou, vertel omdat Opel hoofdsponsor van Feyenoord is geworden. <laughs> ja, Opel is eh, hoofdsponsor geworden van Feyenoord. En dat, ja, dat, dat, eh, dat eh, kun je tegenover een Ajaxiet niet, niet maken natuurlijk. Dus alle Ajaxieten die nu een Opel hebben... Nou, let op, er zijn heel veel ah, gebruikte Opels op de markt binnenkort. En dit is Dawn. knock three times. Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. I can hear your music playing. I can feel your body swaying. One floor below me, you don't even know me. I love on the ceiling if you want me. Mm-hmm. Twice on the pipe. If the answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hallway. Oh, twice on the pipe means you ain't gonna show. to my heart answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hallway. Whoa, twice on the pie means Tony Orlando en uh, eh, Dawn. En dat nummer dat heet... Eh, eh, dat heet gewoon Nox Three Times. Ja, Nox Three Times heet dat. Ja, ik zei het al, dames en heren. Er zullen binnenkort in Amsterdam heel veel gebruikte Opels op de markt komen. Dus als u lekker goedkoper een Opeltje wil komen... dan moet u de, gewoon in de regio Amsterdam zijn. Want Opel wordt de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord. Dus er zullen <laughs> heel wat van die dingen te koop komen. En als je de vraagt wie heeft dat geflikt? Nou, de duivel natuurlijk. The devil made me do it. God sensation. Golden Earring was dat. The Devil Made Me Do It. Geweldige plaat eh, van de earring. Uh, even kijken, wat was ik... Oh ja, <laughs> ik weet eh, nou ja. Nick en Simon dan maar even. Is ook wel weer even leuk. Dat zeg ik altijd op Angela als ik met een vriendin ben geweest. Dan is ik zeg altijd van, nou, ze is wel leuk hoor, maar ze lijkt net niet op jou. Lange haren, mooie ogen, lieve woorden Om van te dromen, maar ik weet niet wat het is Het lijkt of ze iets mist Mooie glimlach, witte tanden, lieve kuiltjes Zachte handen die verstijfd zijn van de kou Ik mis de warmte als bij jou alles wat ze zegt, het lijkt echt als oprechte betrokkenheid. En alles wat ze doet, doet ze goed en voelt zo vertrouwd. Maar als ik dan wat zeg, is het net een gevecht met onzekerheid. Ze lijkt perfect, ze lijkt de ware vrouw. Maar ze lijkt ze haar verhaal, maar in een heel andere taal. Onweerstaanbaar, onbereikbaar, onaantastbaar, te mooi om waar te zijn. Maar waar ik van hou, want ze een leuke plaat. trouwens, ik vind het überhaupt een goed stel hoor. Die eh, eh, Nick Simon om met uh, Theo Rijtsma te spreken. Goed stel hoor. Ja, dat is het zeker. Nick en Simon, dames en heren. geweldig plaat. En het nummer dat heet select net niet op jou. Ehm, we hebben een wereldberoemd man binnengekregen zojuist, dames en heren. is iemand die is heel beroemd van de radio. Hij doet al, al, al 30 jaar geloof ik hetzelfde programma. En die is nu in de studio. lanceren. Hier is Jan van Veen. Rob, na 44 jaren in dit leven maak jij het testament op van je jeugd. Niet dat je geld of goed hebt weg te geven, voor muzikale jongen heb je altijd al gedeugd. Maar je hebt nogal wat mooie idealen, goed doordacht, hoewel ze erg kostbaar zijn... Wie dat wil financieren, Rob komt het geld wel halen. Vooral de vrijwilligers van CFM vinden het wel fijn. Aan je vrienden laat je graag het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslach. Helaas zit jij in de muziek op te drogen, maar wie je eens na wil doen, die mag. En die DJ die jou altijd placht te dreigen, Rob, jij komt nog eens op het muzikale pad kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen. Dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad. Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die Rob voor zich houdt omdat geen mens er meer iets aan heeft. Dat zijn zijn ZFM-herinneringen. Die neemt hij mee zolang hij verder leeft. Muziek was Robs eerste liefde en het zal ook zijn laatste liefde zijn. Moderne muziek en muziek uit de jaren 80 Leven zonder muziek zou voor Rob ondenkbaar zijn. In deze wereld vol crisis houdt muziek hem op de been. De bar van Café 4 zou hij kunnen kopen. PSV landskampioen? Blijf maar hopen. De knobbelbekers maken meer lawaai dan de muziek. Een biertje hier kost slechts twee piek. Goed gespoeld in helder water. Goed getapt door de uitbater. Rob is gelukkig in Zandvoort verankerd. Soms woont hij thuis, in Café 4 of hier. Rob heeft zijn leven zeker niet verkwanseld. Rob, van harte, geef mij nog maar wat bier. Ik heb... Testament Music What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. as days and nights would pass me by. I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life will never let a day go by without remembering the reasons why she makes me certain that I can fly, and so I do without a care I know that someday soon the sun is gonna shine And she'll be there This love of mine My Valentine What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. Nou, is dat mooi? Of is dat mooi? afgelopen maandag beloofde ik dat we hem zouden draaien. En eh, toen ging het helemaal fout. we hadden een hele slechte versie. Maar nou, we gewoon weer een goede hoor. Paul McCartney van zijn laatste cd Kisses on the Bottom. En die wilden we draaien maandag. Omdat deze cd toch een Grammy Award gewonnen heeft. Zelfs Paul was daar buitengewoon verrast over. las ik op eh, Facebook. Hij was zeer verrast over het feit dat, hij, eh, dat zo'n album dan toch een Grammy kan, kan winnen. Juist omdat het in een soort American Songbook sfeertje zit. Waar gewoon, eh, ja, toch wel eh, mensen nog mee bezig zijn die daar nog wat meer in thuis zijn. Maar geweldig. Ik vind het trouwens ook een geweldige plaat. En degene die erop meewerken op die cd, dat zijn ook niet de eerste, de beste. Eh, piano bijvoorbeeld Diane Kroll. Stevie Wonder speelt erop mee. Eric Clapton speelt erop mee. En nog heel veel anderen. En het is het eh, album is geproduceerd door dezelfde producer die onder andere de platen van Nat King Cole maakte. Dus dat wil nogal wat zeggen. Paul McCartney dus. En Kisses on the Bottom, nummer heette My Valentine. Ook een beetje mooi voor morgen. Ja, want dit is weet ik niet hoor. Het lijkt wel uh, slachthuis of zo. De slachthuis denk ik of zo wat dit is. Dames en heren, we schakelen live over naar het slachthuis. Uh, de groot slachthuisgeleefde. nee, het is gewoon Muse. En het nummer heet Madness. I, I can't get these memories out of my mind. The mane on my head gives power to my brain.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 Lying in the morning sun. Will and the people. Goed, eh, we gaan even naar het nieuws en het weer. Dit programma zit er weer op. Ben er weer aanstaande vrijdag natuurlijk. Maar eh, we gaan zo natuurlijk nog wel door hoor.